Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Haiti is een nieuwe tijdelijke premier aangewezen. In het land is het al weken een chaos. Gewelddadige bendes hebben de boel overgenomen omdat ze de machthebbers uit de weg willen hebben. Door het geweld is er ook een groot tekort aan voedsel. De helft van de mensen in Haiti heeft niet genoeg eten, zei de VN vorige week. I can just confirm that the situation eh, is dramatic, devastating crisis, eh, massive humanitarian impact. Half the population, some 5 million people, are acutely food insecure. De afgelopen tijd is er gewerkt aan een tijdelijke overgangsraad. Die moet uiteindelijk nieuwe verkiezingen fixen. De nieuwe premier in die raad is een voormalige minister van sport. Een Nederlander van 27 is gearresteerd in Duitsland. Hij zou betrokken zijn geweest bij een aantal plofkraken op pinautomaten. Rechercheurs waren al lang naar de man op zoek... maar wisten hem vorige week in Darmstad op te pakken. Ook zijn er bij zijn aanhouding valse identiteitsbewijzen, contant geld en dure kleren in beslag genomen. Atletico Madrid moet bij de laatste twee thuisduels in de Spaanse competitie een deel van het stadion gesloten houden. De club wordt door de Spaanse voetbalbond gestraft voor racistische spreekkoren en oerwoudgeluiden richting aanvaller Nico Williams van Atletiek Bilbao afgelopen zaterdag. Ook moet de club een boete van 20.000 euro betalen. Lena en Julia uit het Brabantse Drunen hebben zich vandaag wel een paar keer in hun arm geknepen. Een eigen geschreven nummertje Vrij Mibo haalde vandaag de radio en was te horen bij Omroep Brabant. Vrijdag half zeven, ik heb de fles gepakt. Ik weet vandaag niks zeker, maar ik ga er vanaf. Ze maakten dit nummer speciaal voor hun profielwerkstuk... en hadden dan ook een goede deal gemaakt met de leraar. Het doel was om op de radio te komen. Nou, dat is gelukt, want dan kregen ze een en 10. Ja, ik kan er niet omheen. Het zal toch echt een 10 moeten worden. Vandaag dus nog alleen op de radio, maar binnenkort is het nummer voor iedereen te beluisteren.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 en daar ben ik in kringetjes gaan lopen. Zou je zeggen, ja, een duif die in kringetjes loopt. Ja, die zijn er echt, duiven die in kringetjes lopen. Het was ook een kringloopwinkel, moet ik u verklappen. maar ik was daar eigenlijk om te zoeken naar, naar leuke cd's, want bij die kringloopwinkels, daar staan bakken vol eh, ja, gebruikte cd's. In goede conditie meestal. Je moet wel even in het doosje kijken of de cd er daadwerkelijk in zit. Want ze worden nog wel eens geroofd daar in die kringloopwinkels. Vertelde de dame achter de kasten. me. Meneer, zitten de cd's wel in het doosje? En ik keek, ja gelukkig, ze zaten er allemaal in. Waaronder dus deze mooie cd van de band. Met prachtige nummers ook, Homo en Monday. Want daar kent u de band ongetwijfeld van. Eh, ik ben weer helemaal in mijn schik, luisteraars. Ik heb er weer zo'n zin in vanavond. En we gaan beginnen dankzij mijn goede vriend Willem eh, Bruis... die mij voorzag van het volgende nummer. En het zijn allemaal titels van liedjes van de Beatles. Maar op een hele mooie manier. Eh, vastgelegd door Barclay James Harvest. Titels. alright. People shout for more. But were you trying to deceive? Telling me all you need is lawyers. ABC. Across the universe, one after 909. I got a feeling for you, blue, and I feel fine. tried so hard to make believe. weet je waar ik nou zo blij eh, om ben, luisteraars? Ik ben zo verschrikkelijk blij dat er mensen zijn onder mijn luisteraars... die de kalender voor me bijhouden. Want het is vandaag natuurlijk 30 april, de vroegere Koninginnedag. Hè? 30 april, dan, eh, ja, dan lees je als kind helemaal naartoe. Althans, ik wel. Zo in de jaren 60. Eh, stond de kermis op de Gedente Oude Gracht in Haarlem. Die strekte zich uit van de Gedente Oude Gracht via de Nassolaan, de Parklaan, helemaal naar het Ribbeda Park stond vol met botsautootjes. Met, met nou ja, de traditionele draaimolens natuurlijk. Rupsbaan met zo'n kap eroverheen. En ook eh, de tent van Miss Lola. En Miss Lola was een hele dikke dame. Met enorme dikke benen ook. En een verschrikkelijk dik lijf. En die zat daar gewoon eh, om te bekijken. Daar mocht je gewoon naar kijken. En dan moest je wel toegang betalen. Kwam je in een tentje en dan zat zij eh, met een schijnwerper erop. En dan moest dat mensen de hele dag ja, dik zitten zijn. <laughs> Maar ze maakten zich niet dik hoor. Ze verdienen lekker daarmee. Dus, dus dat was helemaal goed. En waarom vertel ik dat nou? Ik denk heel vaak terug aan die tijd, luisteraars. En eh, omdat er dus mensen zijn die voor mij die kalender bijhouden... heb ik het volgende plaatje.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 Speciaal voor Annemieke Vos en uh, we zijn allebei fans van mooie muziek, Annemieke, zowel uh, eh, als ondergetekende. En dat eh, kwam gisteren. We hebben gewoon ook spiritueel contact, blijkt nu. Want zij is ook naar een <laughs> kringloopzaak geweest. Niet hier in Haarlem, maar in Scheveningen. Ze zoekt het wat verderop. Ben je met de trein gegaan, Annemieke? Of ben je gewoon wezen fietsen? Of eh, misschien wel de Noordzee-kust langs zwemmen en dan bij Scheveningen het strand op. <laughs> Dat zou helemaal goed kunnen. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. Maar leuk dat je goede muziek hebt eh, getroffen. En eh, je hebt ook altijd leuke verzoekjes. Dus dat zit eh, bij Annemiek ook helemaal goed. En het volgende nummer luisteraars wil ik echt speciaal onder u aanbrengen, Want dat heeft voor mij toch een, bepaalde impact. Het, het, zijn visioenen van vroeger. Van een meisje wat je ooit hebt gehad. Wat uit is gegaan op de een of andere manier. Maar waar je toch spijt van hebt. Of, of, of ja, wat je heel jammer vindt kan zomaar gebeuren. En je, je, bent jong en je hele leven ligt nog voor je. En dan weet je niet zo goed wat je wil. En achteraf denk je van, had ik toen maar... natuurlijk dus onze grote vriend Cliff Richard met Visions of You.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 kunnen ze gewoon een kusje geven met lipstift. En dan heb je een soort zegel, die envelop. En eh, ja, dat, dat, geeft natuurlijk wel een bepaald effect. Maar hoe moeten mannen dat dan doen als ze willen, willen sealen, sealen with Dat gaat helemaal niet. Dat gaat helemaal niet, eh, dames. Dat is... Eh, nee, nou ja, goed. maar Bobby Vinton die heeft er iets op gevonden. Die zingt er dan gewoon over. En dat is ook natuurlijk helemaal goed. Ik ga er eentje draaien voor eh, Petra. En die eh, wil een nummer horen van Steve Harley en Cockney Rebel. A Friend for Life. Petra, voor jou. a smoke filled glass on a desperate night when the sole of my shoe lets in rain. When the heart's tired of running and the milk's gone sour, will your feelings still be the same? when the match won't light so the flames don't tremble and the years are condemning us to I need a soulmate to hold me and a friend for life and I'm hoping taken or as a compromise tinged with regret. When the kids leave for breeding and the TV's king, will you tell me we're not done yet? Will you a distant island? Or will you come with me to the moon? I'll need a soulmate to hold me and a friend for life. And I'm hoping zijn meteen Friends for Life, hoor. dat kan ik je verzekeren. In ieder geval waar het gaat om muziek. En uh, nou ja, in mei, eh, dat mogen de luisteraars ook wel weten... hebben wij een gezellig samen zijn ergens op een geheim plekje op het strand. Eh, met, met een aantal mensen hier van de Challenge ook. Een bekende website hier in Zandvoort. Waar allerlei mooie muziek langskomt. En we gaan ergens eind mei. Ik ga het niet verklappen, de datum. Mag niet, hè, voor de censuur, dat mag niet. Maar dan gaan we een gezellige bijeenkomst eh, hebben. En dan gaan we lekker eten. En eh, alles wat hij meer zei. Duif helemaal niet goed voor je, jongen. Allemaal dat eten. Dat moet je allemaal niet doen, jongen. Je moet niet zoveel eten, man. Je wordt veel te dik. Nou, ik zal het met ter eh, harte nemen, luisteraars. Ja, ik heb net iets van Cliff Richard gedraaid. En uh, luisteraar, u raadt het al. En dan kom ik er natuurlijk niet onderuit. Dan komt Elvis ook voorbij. Only fools rush in, but I. so it goes. Some things are meant to be. ik ook regelmatig gehad. dat ik gewoon, kon, kon ik gewoon niks te doen. I couldn't help falling in love with, the with the lady. <laughs> Ja, dat is me meerdere malen gebeurd in het leven. Dat wil ik u wel verklappen, luisteraars. maar ik ben niet de enige hoor. Want ik heb ook onder mijn vrienden... Eh, eh, ja, mannen gehad die daar toch... Eh, een aantal vriendinnetjes lief vonden. Ja, dat, dat kan gebeuren in je leven. Hè? Je hebt ook vrouwen die een aantal mannen leuk vinden. Dus uh, wederzijds, zeg maar. Nou. Elton John vindt dat een opoffering, sacrifice. is helemaal geen opoffering. Althans wat eh, Elton John betreft. Ja, dat heeft die man een hit gehad. Dat is niet te geloven. Nikita bijvoorbeeld. En, eh, Daniel. Zal ik er nog een mooie van hem draaien? Ga ik voor u doen straks in twee uur.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 Kissed by a Rose. Now that your rose is in bloom A light hits the gloom On the Ja, je moet niet uh, per ongeluk miskussen, eh, want uh, rozen hebben doornen natuurlijk, de stelen. En uh, daar, moet je, moet je een kusje op geven, want dan is je lipstuk. Hè? Dan wordt het bloeden, luisteraars. Bloeden wordt het dan. Nou, dat, wil ik, dat gun ik je allemaal niet hoor. Eh, Paul Jong, die heeft ook een hele mooie. Pick up the pieces. Nou, dat is van Kenny Dover, maar dat gaan we niet draaien. Paul? Oh, hij neemt het vliegtuig. Hoort u het luisteraars? Die man neemt gewoon het vliegtuig, dat niet te geloven. Every time he goes away. goes away, he takes a piece of you with him. Luister maar. careful. dat hij nog niet zo lang geleden in het patronaat in Haarlem live heeft opgetreden, onze Paul Jan. We kennen hem natuurlijk ook van, uh, we kennen hem nog meer van. Ja, met Zoekero heeft hij ook een eh, prachtig nummer gezongen, weet je dat ook weer. Uh, eh, Sensuna Donna, ja. Dat was Sensuna Donna, nou weet ik het weer. ja, als je dan in zo'n kringloopwinkel wandelt, luisteraars... om die platenbakken in een kringetje, om die platenbakken loopt dan kom je ook dit, dit bijvoorbeeld tegen. Of dat kan je tegenkomen als je mazzel hebt. Well I I I know it's late. hope didn't wake you. But what I've got to say can't wait. you'd understand. every time I tried to tell you, the words just came out wrong. Love You in a Song. luistert naar Tussen App en Vloed heerlijk relaxed programma. Gepresenteerd door Charles Duif bij ZFM Zandvoort. Ja, wat u eh, als muziek hoort op dit moment, luisteraars, of hoorde... was natuurlijk eh, Mantovani met het prachtige Charmaine. Omdat ik het een eh, prachtig nummer vond... en ik heb hem vorige week voor iemand gedraaid... kan me niet zo gauw herinneren voor wie... maar ik denk voor Annemiek of voor Petra. Niels Lofgren met Shine Silently. Just another room, just another town. Same old crazy people hanging around. Still, you're shy. space. Coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. Well, shine. silently. Met andere woorden, je moet gewoon stil zijn, maar wel stralen. Ja, ja heel bijzonder nummer. Het was een single ooit, heb ik begrepen. En eh, hij is wel ooit op een album ook terechtgekomen in Amerika. En, eh, maar dat album, dat is niet meer te koop. Althans, eh, niet in die origine, zeg maar. Het, originele album. Ja, er is er nog wel één exemplaar te koop. Die staat op bol.com. U zult me niet geloven, luisteraars, maar die kost 95 euro, die cd. Om die uh, tweedehands eh, te kopen. Via bol.com dus. Ik mag geen reclame maken. Maar bol.com, ja, die werken samen met allerlei andere eh, platenverkoopmaatschappijen. Dus, dus het is niet bol.com wat deze cd verkoopt. Maar er is natuurlijk zo'n zo'n platenmaatschappij of zo'n cd-verkoopmaatschappij, winkel. Eh, hoe, hoe, hoe, moet je dat noemen? Ik weet het allemaal niet. Ik ga helemaal eh, over mijn toeren. Want nee. Maar 95 euro voor een cd, dat is toch wat... En eh, er is via dat, die winkel... heb ik het wel over Bol. Ik mag geen reclame maken eigenlijk. Maar ja, dat, het is wel via die winkel ook te kopen op een CD dit nummer. En dan kost hij uh, 27 euro. Dus ook niet mis te verstaan voor een eh, cd'tje van tegenwoordig, toch?